uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf 2024 moeten er 100.000 huizen per jaar bijkomen. Staat in de plannen van woonminister De Jonge. Die afspraak stond al in het regeerakkoord, maar een jaartal was nog niet bekend. Het is de bedoeling dat er tot 2030 900.000 huizen bijkomen... En dan vooral betaalbare huurhuizen en koopwoningen. De minister Hugo de Jonge gaat er streng bovenop zitten dat er snel meer huizen gebouwd worden, zegt hij. Als het ergens in een provincie of in een regio eindeloos gesteggel blijft... en daardoor komen mensen in de knel, dan is het natuurlijk zaak dat je ingrijpt. Dan is het natuurlijk zaak dat je waarmaakt waar mensen ook gewoon op mogen rekenen. Namelijk dat we betaalbaar gaan bouwen. Op dit moment is er een tekort van bijna 280.000 huizen. Europese regeringsleiders praten bij Parijs over de oorlog in Oekraïne. Ze willen onder andere meer strafmaatregelen tegen Rusland. Welke is nog onduidelijk. En er gaat meer geld naar Oekraïnse strijdkrachten. 500 miljoen extra voor wapens en uitrusting. To support Ukraine military with 500 million more and to continue putting pressure on Russia. That is what we are going to do. Vanaf volgende maand betaal je minder aan de pomp. Het kabinet verlaagt de accijnzen op diesel en benzine. Ook trekken ze geld uit voor mensen met een laag inkomen, vertelt minister Van Gennep van Sociale Zaken. Daar hadden we al 200 euro per, per, gezin. Dat gaan we ophogen naar 800 euro per gezin. Zodat deze mensen echt zo snel mogelijk eh, geld krijgen om die hoge energierekening eh, te kunnen helpen dragen. Ook gaat de BTW op stroom en gas omlaag en trekt het kabinet geld uit voor isolatie van huizen. Op een middelbare school in Haren in Groningen werd vanmiddag iedereen naar buiten gestuurd. Er liep binnen een man met een wapen rond. Het bleek uiteindelijk een nepwapen te zijn. Het was voor sommige scholieren flink schrikken, vertelt de rector. De gras van de leerlingen eh, ja, die kregen wel mee dat het om een nepwapen ging. Maar een aantal leerlingen die, het, eh, ja, die, er, die dat niet echt direct door hadden en, en er heel dichtbij waren... die waren natuurlijk eh, diep onder de indruk en, en zeer geschrokken daarvan. De school is een uur ontruimd geweest. De man met het nepwapen is opgepakt. Het weer dan nog. In het zuidwesten valt vanavond wat regen. Verder is het droog en het koelt vannacht af naar een graad of 7.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 De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Minister Van Gennep gaat de wet aanpassen zodat er een tijdelijke uitzondering komt. Een militaire verkenningsdrone is vanuit Oekraïne over NAVO-landen gevlogen en neergestort in Kroatië. Het is onduidelijk of de drone, die uit de Sovjet-tijd stamt, van Oekraïners is of van het Russische leger. Honderden slachtoffers van de overstromingen in Limburg en Brabant... die onvoldoende verzekerd waren, krijgen toch geld van de overheid. Minister Jessel Gus heeft aangekondigd dat er een coulance-regeling komt. Het weer, vanavond meer bewolking en in het zuidwesten wat lichte regen.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 Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. step by step. When you come out on the floor, you got that left, right, left. Leave them coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Body, let's rock it, let's put it all on ya.